We hebben wissels in het spoor hè, die treinen van de ene naar de andere kant eh, kunnen, kunnen leiden. Ehm, en als daar sneeuw op komt of als ze bevriezen of eh, ijzel... waar we ook nog eh, mee te maken hadden vanmorgen, ehm, dan werken ze niet. Ehm, daar hebben we wisselverwarmingen voor. maar helaas op een aantal plekken, we hebben er meer dan, dan 3000 van die wisselverwarmingen... op een aantal plekken werkten ze niet. Inmiddels zijn de meeste problemen opgelost. Door de sneeuw ging op Schiphol tientallen vluchten niet door. Minstens 100 vluchten hebben vertraging. De huurprijzen zijn weer gestegen. In de laatste maanden van vorig jaar betaalde hij in de vrije sector gemiddeld 8,5% meer dan een jaar daarvoor. Voor een woning van 75 vierkante meter betekent dat 1350 euro per maand. De strijd tussen Apple en Samsung had vorig jaar voor het eerst een andere winnaar. Tenminste, als het gaat om het merk dat de meeste smartphones verkoopt. Dat was jarenlang Samsung, maar afgelopen jaar heeft Apple meer toestellen verkocht, volgens een onderzoeksbureau. Vorig jaar werden er in totaal 1,1 miljard telefoons verkocht. Dat is iets minder dan in 2022. En een mooie eerbetoon bij de Emmy Award. Charlie Puth zong de teamsong van de serie Friends... om stil te staan bij het overlijden van acteur Matthew Perry. eind oktober doodgevonden in de hot tub in zijn tuin. Hij had een verdovend middel gebruikt omdat hij aan depressies leed. Het weer kan nog steeds glad zijn. De winterse buien verdwijnen wel even en het is 1 tot 3 graden. Morgen is het bewolkt en gaat het in Brabant en Limburg flink sneeuwen. Temperaturen dan net boven het vriespunt. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op, maar het was wel druk op de weg door het winterse weer. En dat zien we nu nog terug, vooral op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Maarsen en Knopend Amstel, 18 kilometer met ruim een uur vertraging. Er staat daar een kapotte auto stil, die blokkeert de linkerrijstrook. A27 vanuit Almere, tussen de afrit Almere Haven en Hilversum, 13 kilometer file met een half uur vertraging. En 9 Alkmaar richting Den Helder, tussen Echtland en Schoorl, 7 kilometer file. De vertraging is daar een kwartier. En 9 vanuit Den Helder tussen Schorl en Egmond 5 kilometer.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 Volgens de politie is er geschoten. Er is een verdachte opgepakt uit Klazinaveen. De Eerste Kamer debatteert vandaag verder over de spreidingswet. Die moet regelen dat asielzoekers beter gespreid worden over het land. Ook de onderhandelaars over een nieuw kabinet kijken naar de behandeling van die spreidingswet. Sarine Wiegman heeft haar contract bij de Engelse Voetbalbond verlengd. Gisteren werd ze op het FIFA-gala verkozen tot beste coach van een vrouwenteam. Wiegman blijft nu tot en met het WK van 2027 bondscoach van de Engelse vrouwen. Het weer in de noordelijke helft van het land nog winterse buien.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 Anytime, any place, anywhere sing anytime, any place, anywhere. There's a magical world we can share in a new so far, and we've reached so high, and we've looked each day and night in the eye, and we're still so young, and we hope for more.